4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De kans dat Nederlanders in Afghanistan betrokken raken bij de marteling van gevangenen is heel klein. De commandant der strijdkrachten van UM heeft dat gezegd... naar aanleiding van een VN-rapport over martelingen in Afghaanse detentiecentra. Die vinden ook plaats in de provincie Kunduz... waar Nederland Afghaanse politiemensen opleidt. Wij zijn niet degene die mensen gevangen nemen, zei van UM. En als Afghaanse agenten mensen arresteren... zien de Nederlanders er volgens hem op toe dat dat correct gebeurt. Na aanleiding van het VN-rapport eist Nederland... dat de Afghaanse politiemensen die betrokken waren bij de martelingen worden vervolgd. Het bedrijf achter de BlackBerry-telefoon zegt dat de oorzaak van de storing is gevonden. Dat betekent echter nog niet dat de problemen zijn opgelost, zegt het bedrijf RIM. Veel gebruikers van BlackBerry in verschillende werelddelen kunnen al drie dagen niet internetten en e-mailen. Volgens RIM ligt dat aan een defect in het Europese netwerk, dat zich vervolgens heeft uitgebreid naar andere delen van de wereld. Voor een aanval door hackers heeft het bedrijf geen aanwijzingen. In Polen zijn 19 mensen gearresteerd die in verband worden gebracht met Anders Breivik. Ze worden verdacht van het bezitten of het maken van explosieven. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft op verzoek van Noorwegen onderzoek gedaan naar mensen die banden hadden met de man die in juli in Noorwegen 77 mensen vermoordde. Bij een schietpartij in een kapsalon in Californië zijn zeker acht doden gevallen. Volgens de politie was er één schutter. Die vluchtte, maar is gearresteerd. Over het motief van de schutter kan de politie nog niets zeggen. Het weer. Vannacht in het noorden en midden van het land kans op mist. Lokaal komt de temperatuur dicht bij het vriespunt. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist en breekt de zon door. Het blijft droog, met maxima van 14 graden in het noorden... tot 16 in het zuiden van het land.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 Let me first say that you're so charming. Don't you think that you could use someone to charm? I will sit back, I will laugh, I will laugh again. Oh, and maybe you'd like someone to greet you at the door after a long, long day. I'm here for you if you let me. be the one you say goodnight to. I will be the one you say goodnight to. Funny thing is, I'm trying hard, and it's unlike me to get so caught up in things. But I won't quit, I won't quit till you smile at me. Oh, say hello. It hurts the longer this goes. I'd cry for you if you let me. I will be the one you say. Say Goodnight To. Je hoorde de stem van Kina Grannis, een zangeres uit Amerika, maar met Japanse roots. Maar van het Japans is weinig te horen, <laughs> je kan het wel aan de zien. Maar in ieder geval, eh, deze singer-songwriter die eh, was weer zo handig het meisje om de repertoire in eerste instantie op een eh, YouTube-filmpje te zetten. En wist dat handig te verspreiden. En zodoende ontstond er belangstelling bij een platenmaatschappij. En die wilde haar onder contract nemen. Dat heeft ze even gedaan. Toen dacht ze van, nou, ik zeg het contract voorop, want ik wil alles in één gebied uitbrengen... en dan heb ik alle creatieve vrijheid die ik maar bedenken kan. Kijk, dat is nou een verstandige meid. <laughs> En ze kan ze inderdaad eh, doen en laten wat ze wil op de platen. En dit is daar een mooi voorbeeld van. Je kon haar eh, horen, Kina Grannis, met The One You Say Goodnight To. Nou, ik heb al aangekondigd het vorige uur... Ehm, dat je weer kunt gaan Luisteren naar twee eigen opnames uit de Wereld Draait Door recordings. En in dit geval opnamen die aanstaande zaterdag te zien zijn. Eh, wat we dit uur ook nog hebben, dat zal tussen half vijf en vijf zijn. Dat is het leukste uit Spijkers met eh, koppen van eh, afgelopen week. En verder neem ik je even mee naar gisterochtend. Alle vroegte op Radio 3, het programma van Giel. Hij ontving hoog bezoek uit Schotland. Namelijk de mannen van Snow Patrol.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 and how the heavens they opened up. Like arms of dazzling gold, with our rain washed histories. we do not need to be told? 胸。 like the pie. this is your time. We are listening and we're not blind. This is your life, this is your time. Nog geen 24, uit deze, 24 uur oud deze opname van uh, Snow Patrol. Gisterochtend in de vroegte waren ze te gast bij uh, collega Giel op 3FM. Snow Patrol. En je hoorde hun hit in de akoestische versie Cold Out in the Dark. En dit wordt een Vlaams onderontje. Propere ruiten. Ja, Vlaamse kan het niet. Jeff Graney en Sarah Bettens. En we kijken naar buiten. Jij ziet niet wat ik zie. Zoek jij de waarheid, dan zie ik de fictie. Hoor jij de vogels, dan zie ik de treinen. Zie jij de parels dan hoor ik de zwijnen. We hebben geen geld, maar we kijken naar buiten. Jij zegt, het zou nog zoveel mooier zijn. Met propere ruiten. En we sparen een auto en we rijden naar zee. Onze kroost is onzichtbaar, ze rijden al mee. En ik zie grijze wolken, jij ziet de gouden rand. Je zegt is altijd slechter in het binnenland. We hebben geen geld, maar we kijken naar buiten. En jij zegt, het zou nog zoveel mooier zijn. Welkenraad, Dat is de titel van de cd van de groep Jeff Gwenny. Een album dat in België al eh, een half jaar oud is... maar het gaat nu ook hier in Nederland uitkomen. dit is de openingstrek van dat album. Welkenraad van Jeff Gwenny. Proper ruiten en de stem, de meisjesstem. <laughs> Wat zal zweerd zijn als ik dat zeg. De meisjesstem die hoorde, dat was eh, van Sarah Bettens van Case Choice ooit. En Jeff Quaney die gaat een aantal optredens doen de komende week hier in Nederland. Eh, overmorgen dan zal ze optreden, zullen ze optreden, Jeff Quaney, in Bergen op Zoom, gebouw T. En volgend weekend dan kan je terecht in Utrecht voor het optreden van Jeff Quaney in Tivoli. Dit is de Nachtkind Anders bij de Vader op Radio 1. Een compositie van Burt Backrack en Hall David. Een protestsong. are covered with rain. Where is the sunshine we once knew? Everybody knows when little children play, they need a sunny day to grow straight and tall. Let the sun shine through. The windows of the world are covered with rain. When will those black skies turn to blue? Everybody knows when boys grow into men, they start to wonder when their country will call. Let the sun shine of the world. sunshine thema van de composities van Bird Bacharach en Al David. Dit is een uitzondering op The Windows of the World... dat destijds gemaakt werd ten tijde van de Vietnamoorlog. De opname werd gemaakt 13 april 1967. Diana Warwick's stem die kon je horen. up outside, feeling full moon high, see what we can live without. Fixing -hmm. an eye to the dime store villain, waiting for the wine Come strong and thin, and it tastes like sin. The love we've all been in before. A million ways to burn. I'm just looking out of the soul broke window. She's taking a turn. klinkt anders met Roel Koeners. I do zaterdag hadden we eventueel kunnen kijken naar een eh, wervelende drie uur durende shows. Eh, show een tribute eh, naar Michael Jackson toe. Maar er waren een aantal mensen die dachten van... hé, hey, de rechter kloppen niet helemaal. En ze wilden er kennelijk wat meer voor hebben. Dus de hele boel die werd gecanceld. Uh, eh, 30 landen zouden aanvankelijk een televisieregistratie van de show doen... maar doordat een aantal mensen gingen bakkeleien omtrent de rechten... ging de hele tv-show in 30 landen niet door... en zo is de hele show geruisloos eh, aan ons voorbij gegaan. En dat is dan ook weer zonde van rechten natuurlijk. Goed, in ieder geval eh, mensen die daar hebben opgetreden... die heb je zojuist gehad. dat waren de Jacksons. En de Jacksons die gaan ook binnenkort optreden in Japan. Er zal ook een speciaal concert gegeven worden. En de opbrengsten eh, daarvan die komen ten goede aan de slachtoffers... van de aardbeving die het land vorig jaar trof. De Jacksons dus. Goed, wat je wel dus afgelopen zaterdagavond had, dat was die De Wereld Draait Door recording, deel 1. En aanstaande zaterdag op Nederland 3, deel 2 van De Wereld Draait Door Recordings. Dan kan je in ieder geval kijken naar het optreden van Jan Dulles en Jaap Kwakman van de 3J's. En ze zullen een song brengen uit het repertoire van Van Morrison, Into the Mystic. the Barney boat was won as we sail into the mystic. Hark now, hear the sailors cry. Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. coming home. Mm. When the foghorn whistle blows, I wanna hear it. Don't have to fear it, I wanna rock your gypsy soul, just like we're back in the days of old. we will float into the mystic. be coming home. mistake Van Morrison die het ooit schreef Into the Mystic. En je hoorde de versie van Jan Dulles en Jaap Kortman van de drie J's. En aanstaande zaterdagavond kan je dat moois ook nog allemaal horen en zien via Nederland 3. En de tweede aflevering van de Wereld Draait Door Recordings. De bedoeling is dat ik eh, dit uur aan het eind van dit uur nog een liedje laat horen van Stevie N. Met een compositie van Bob Dylan. Maar eerst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 that's exactly what I need to do if I deze week over Ivonier die bij Pauw en Witteman vanuit het Mogador Theater in Parijs zichzelf aan publiek oraal bevredigde en meer zelfbevlekking toonde dan Mart die door de modder rolt. Hij prees zichzelf zo ver de hemel in dat hij een zuurstofmasker nodig had. Heel Nederland praatte, schreef en zong er schande van. Zelfs Peter R. de Vries zei dat hij het echt niet vond kunnen. En Johan Derksen was woest, omdat Peter R. de Vries eerder dan hij om een mening werd gevraagd. En nu komt Ivonie voorlopig niet meer terug. De Ivonie Show gaat voorgoed op reis en hij zal nimmer meer meewarig als een reiger neerkijken op ons koude kikkerlandje. Hij is de Clarence Seedorf geworden van de tv-wereld. Een onbegrepen genie. En Ivo kan overal heen op aarde, want hij spreekt 14 talen. Dus hij kan in minstens ja, 14 verschillende landen constant over zichzelf praten. Tuurlijk, Ivonie is verliefd op zichzelf. Zo neemt hij elke dag een bloemetje voor zichzelf mee, fluistert soms lieve woordjes in zijn oren... en zodra het mogelijk is om zichzelf te klonen... zullen we hem waarschijnlijk maanden niet meer buiten zien. Maar... Maar ik als beginnende collega heb onvoorstelbaar veel respect, wat een vies woord, voor deze man. Hij staat wel voor 1800 man, 1750 Fransen en 50 Nederlanders in Parijs in het Frans een show te doen. En ja, wat moet ik zeggen, bij mij is het precies het tegenovergestelde. Want ik hoorde dat verhaal en ik denk, daar haal ik zoveel dingen uit. Volg je eigen passie. Nou ja, van kinds af aan is eigenlijk mijn grote passie geweest om theater te maken. En bij mij gaat het allemaal heel traag eigenlijk als je terugkijkt. Zo stond ik gisteren in theater De Varkenstoppel, het carré van Hattem Gelderland. En dat was een... Ja, eh, ik ben ook buitengewoon geëmotioneerd geraakt door wat daar gebeurd is. In mijn zaal zaten ongeveer 15 Nederlanders en één Fransman. Tenminste, ik denk dat hij Frans was, want die gast heeft helemaal niet één keer gelachen. Ik stond voor 15 man en een paardenkop, want dat had die Fransoos. En het was een waanzinnig emotionele avond. Niet alleen voor de Hattemers, maar ook zeker voor mij. Ik ontdekte iets, ehm, ja, de grappen die in de show zaten, werkten daar totaal niet. En ik moest opeens, en dat heb ik eigenlijk nooit, aan mijn vader denken. Mijn vader was altijd zielsgelukkig als hij in Hattem was. Hij zei, ik ben het gelukkigst als ik in een badjas... smiddags op straat kan lopen om half twee en een pakje sigaretten kan kopen. En ik denk, had hij dit nog maar meegemaakt? Want niet alleen voor mij was dit een droom die uitkwam... maar ik weet zeker dat voor hem ook. Ja, hij had het begrepen dat dit ooit in mijn leven blijkbaar moest gebeuren. Misschien toch wel de doorbraak. Eh, Toet had hem, was er. Grote gasten die net nog in de bouw hebben gewerkt. Maar sowieso heb ik die dag in een restaurant gegeten... waarover ik graag een keer wat kon vertellen. Ik heb de banden. Ik ben ook op andere manieren daar zo begeesterd geraakt... door wat er gebeurt in dat dorp. Hoe ze daar theater beleven. Hoe je er zonder respect, vreselijk wordt, behandeld wordt. Ik ben een intens gelukkig mens... en ik denk dat er een hele nieuwe toekomst opengaat. Althans, als ik de reacties hoorde na afloop... en dat ga je altijd zeggen dat het zo was... Maar geloof maar van mij, het was unaniem een belachelijk grote afgang. Ja. Het gekke is, ik ben er een soort meneer geworden. Omdat ik ABN spreek, dat vinden ze daar sowieso al iets. Maar bijvoorbeeld, ze konden absoluut niet geloven dat ik ooit thuis was bij Advissen. Dat kan toch helemaal niet, want daar kom je niet. En ze konden helemaal niet geloven dat je als Nederlander... een show van anderhalf uur in het Nederlands doet... in Theater de Varkenstoppel in Hattem. Dat is voor mij een soort... Ja, ik leef op een donkere wolk en ik vrees dat die donkere wolk nog heel erg lang met mij mee blijft drijven. Maar ooit zal ik op, mijn, op zijn Ivonius terugkeren naar Hattem. En al is het alleen al om de pek en veren terug te geven. Ooit ga ik vanuit Theater de Varkensstoppel live bij Pauw en Witteman de loftrompet over mezelf schallen. Verlaat ons niet, Ivonier. Vergeef ons onze zonde. Je bent wel degelijk een hele grote en we willen nog lange tijd van je, van je genieten. Waar je ook bent, weet dit. We houden van je, Ivonier. We love you, Ivonier. Wir lieben dich, Ivonier. Nouveau amant, Ivonier. Nach nur na Habaka Ivonier. Noiti amiano, Ivonier. Fielskedek, Ivonier. Sisi sefiorum, Ivonier. Hunting ho, samtea. Ivonier. Eh, deze week weer eens zover. With a quivering voice, you spoke the word. Shadow came between us, sharp as a sword. Gone is my gladness and vanished my pride. Cause luck didn't stay on our side. lapped in luxury. I cried for the moon, but the game is up. It all ended too soon. Awakening came as a bolt from the blue. At last, rumors seemed to be true. finishing zover. Job Cohen lag onder vuur. Deze keer vanuit de eigen gelederen. PvdA-voorzitter eh, uh, Liliane Ploemen uit in een afscheidsinterview in de Volkskrant... felle kritiek op Cohen. Hij zou zich te weinig uitspreken en hij zou te onzichtbaar zijn. PvdA werd doodverklaard, maar de rust is weergekeerd. Sterker nog, u ziet het, uh, ze allebei willen komen. Eh, Job Cohen en Liliane Ploemen zijn aangeschoven aan tafel. Ja, goedemiddag. Hallo. Ehm, ehm, meneer Cohen. Hallo. Job. Job, waar ben je nou? Ik, eh, ik, eh, ik, ik, eh, wat, ik ben hier, ik had even mijn pen had ik op de grond laten vallen. wat je doet? hoe bedoel je? Nou ben je weer niet zichtbaar, hè? Ja, maar ik, dat, snap ik wel. Ik, ik, ben gewoon wie ik ben. Dus als ik iets op de grond eh, gooi, dan, eh, dan, dan pak ik het op. En ook al ben ik dan eh, onzichtbaar. Dat, dat is dan maar zo. En je moet me misschien ook niet de hele tijd openlijk bekritiseren. Want dat schiet niet echt op. Meneer Cohen, het moet voor u een, een, pittige week zijn geweest met alle kritiek. ja, ach, dat, dat hoort erbij, denk ik. Hè. Je hebt iets, iets, je hebt natuurlijk... je hebt, je hebt, de kop. ja, je hebt de, de, kop en het... het, maaiveld. maaiveld. sorry hoor, Dolf. Sorry, <laughs> momentje. Uh, Job, wat doe jij nou? Ja, ik, ik ben nu toch in ieder geval zichtbaar. Iedereen, iedereen ziet iedereen me? Ziet iedereen me? Ja, maar het is radio. Job, Job, Job, dit is radio. Hè? is niet zo slap, Tonen is ballen. Ja, maar ballen tonen, wat, wat wil je dat ik zeg dan? Maakt niet uit, als het maar een, als maar een statement is. Een statement waarover? Nou, eh, je, je, hebt, je hebt toch net koffie gehad, hè? toch? Wat vond je daarvan? Ja, jezus, ik eh, geef mij maar thee. Maar, maar die, die, die koffie, eh, eh, oké, niet bijzonder. Niet bijzonder, dat is weer zo, zo, zo half zacht, hè? Zeg nou gewoon, die koffie is niet te zuipen. Ja, maar dat, dat, dat, vond, dat vond, ik helemaal niet. Ja, maar dat, vind je het nu. Hop, pak die microfoon, ja, maar... maar, maar Doe het! <clears throat> ik, ik zou graag willen zeggen dat ik de, de koffie hier... dat, die was niet zo lekker. En eh, dat is ook het verhaal waarmee wij als PvdA het land in moeten, denk ik. Een eh, eh, sterkere koffie, ook voor de oh, shit, shit, shit, daar heb je hem, daar heb je hem. Waar, wie? ja, meneer de voorzitter, meneer de voorzitter, als ik zo vrij mag zijn... ik heb ook even de koffie mogen proeven. En meneer Cohen toont eens te meer zijn slappe knietjes. Wat ik vanochtend geproefd heb, was de meest middelmatige mokka die ik mij maar voorstellen kan. Cafeïneprut waar zelfs de meest armzalige berber nog zijn neus voor zou ophalen. En u, meneer Cohen, u gedoogt dit met uw slappe praatjes. U staat het met wijd open ogen toe dat deze antisemitische terreurdrap... Want dat is het. Hier in de Florin wordt uitgeserveerd. Voorzitter, dat is niet alleen schandalig, dat is misdadig. Job, verdedig je man. Job, kom op. Waarom krijgt hij nou wel applaus? Dit is... Dit is toch gewoon een belachelijk verhaal? En ik zeg u, als de heer Cohen en zijn linkse vriendjes door blijven gaan met het gedogen van deze koffie... dan zou het mij niet verbazen als wij binnen afzienbare tijd een nieuwe ijstijd tegemoet kunnen zien. Er overheen, Job. Kom op, er overheen. Ik kan hier toch niet overheen? Hij heeft het over een, een ijstijd. Verzin iets. Jezus, ik, ik herken mij hier niet in man, je bent echt een slappe zak. Kom op. En als meneer Cohen zo doorgaat, dan zullen, ik weet het zeker... vanaf 2014 kinderen geboren gaan worden... met allerlei genetische afwijkingen. Hier, hier, hier, hier, hier. Hij komt er wel overheen, Ja, op. maar kom op, zeg. Nee, kom op. Toon eens ballen. Ja, toon... Oh, oh, godverdomme! Godverdomme, Lilian! Ik, ik, ik ben er klaar. Je wilt ballen zien? Oké, dan, dan, zal ik, dan zal ik ze laten zien. Hier, hier, dit. Dit, dit zijn mijn ballen. Dit zijn mijn ballen. Dit, dit zijn mijn ballen. Ik ben Job Cohen en ik heb zojuist mijn ballen laten zien op de radio. Hebben jullie nou wat je willen? Mijn ballen. En ja, ze zijn ongeschoren, ja. Live op de radio. Job. Job! Ja, ik kap ermee, Lilian. De tering en het zuur. Houdoe, Job die gaat wieberen, de marsel. Job! Ja. Kijk hier op Twitter, man. Je ballen zijn trending topic. Wat? En hier, de, de, de peilingen. De PvdA op 42 zetels. 21 <laughs> per bal. Oh. Ehm, ja, voorzitter, dan denk ik dat er niets anders op zit... dat ook ik mijn ballen zal tonen. Heren, genoeg. Dank u wel. Dank u wel. Tot ziens.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 be your man. I'll be your man. I'll be your man. I'll be your man. I'll be your man. I'll be your man. Tijd was de Bijbelse kanon de enige kanon die er was. De meeste mensen kennen het woord kanon vroeger ook helemaal niet. Ze kenden wel het woord kanon. Dat had vooral, vooral te maken met het befaamde kanon van Gustav Krupp. Dat Duitse kanon had de bijnaam Dikke Bertha. Een vernoeming naar de vrouw of de tante van Krupp. Hoeveel indruk Kroeps kanon heeft gemaakt kun je in Duitsland merken aan tal van namen en woorden. Zoals tennislegende Boris Becker de bijnaam Boom Boom Becker. En onze eigen Heintje zong in Duitsland een lied met als titel Haichi Boom Baichi. En natuurlijk is er dat typische Duitse woord voor geslachtsgemeenschap, boemse. Eh, in het geval van een erectie spreekt men in Duitsland ook van wie hart, wie kroepstaal. En ik geloof zelfs dat uit onderzoek is gebleken dat 31% van de Duitsers, zowel vrouwen als mannen, bij het boemzen aan de of een dikke Bertha denkt. De populariteit van het kanon steeg nog in 1961 toen de bioscoopfilm De Kanonnen van Averona uitkwam. Destijds winnaar van een fucking Golden Globe met in de hoofdrol Gregory Peck... die een jaar na De Kanonnen van Averona een fucking Oscar won... voor zijn rol in de film To Kill a Mockingbird. Daarna echter werd de aandacht langzaam verlegd van het kanon naar de kanon. Af en toe was er nog wel een opleving van het kanon, zoals na de introductie van het hete luchtkanon. Maar de kanon werd toch steeds belangrijker, vooral door de invloedrijke literaire kanon, waartoe vijf grote Nederlandse literaire kanonnen behoorden. Hermans, Reven, Wolkers, Moelisch en Hazen. Sinds kort zijn ze allemaal dood, waardoor we nu met recht kunnen zeggen dat de kanonnen zwijgen. Toen de literaire kanon er eenmaal was, begon het qua kanons te borrelen. In 2004 werd de kanon van de grootste Nederlanders aller tijden gekozen omdat nota bene Pim Fortuyn de allergrootste bleek te zijn... zou je gedacht kunnen hebben dat het fenomeen kanon ook meteen ter ziele zou gaan. Maar het tegendeel bleek waar. Er kwam een diarree van kanons op gang. Zo was er de kanon van de sport met daarbinnen de kanon van het wielrennen, het viruljep en het zaklopen. Je had de kanon van Amsterdam, Almere en Lutjebroek, de kanon, de kanon van de filmcamera's met de canon cameras voorspelbare winnaar. Je had de kleurenkanon met daarbij verrassend genoeg ook pimpelpaars en er was de vogelkanon met een onderverdeling in een kanon van zangvogels en een kanon van roofvogels. Waarbij de Mockingbird uit de genoemde Oscarfilm van Gregory Peck even ontbrak. Er begint nu wel een soort van kanon-inflatie op te treden. Alles en iedereen wil een kanon. Kano-vereniging Het Spettert alle kanten op uit Aalriksel... is een kano-kanon op touw aan het zetten. Verder bereiden natuurliefhebbers een kanon van Grand Canyons voor. En naar verluid willen de nonnen van de, van de Karmelietenorde nu ook een kanon. Vooral om zuster Josephine Koning in de kijker te spelen... die al sinds 1934 kandidaat is om zalig verklaard te worden... maar die nog altijd niet zalig verklaard is... waardoor haar de kans is opgenomen op een plaats in de kanon van zalig verklaarden. Die in 2008 is opgesteld waarbij de grote winnaar Urbanus II werd. Niet te verwarren met Urbanus van Anus... die wel weer voorkomt in de kanon kanon van grootste Vlamingen aller tijden. Op dit moment wordt 60 jaar Nederlandse televisie samengebald in een tv-kanon. Helaas valt mijn favoriete tv-programma Te Land, Ter Zee en de Lucht erbuiten. Dat vind ik vooral spijtig voor het onderdeel Fietsen erin... dat ik altijd heb gezien als het Nederlandse equivalent van het Duitse Boemse. Wat ik een tijd terug ook onderstreept zag door oud fietsen erin presentator Jack van Gelder... die op tv te kennen gaf nog altijd als een speer te gaan. Daarvan komt trouwens ook in kanon. Van mannelijke BN'ers die als een speer gaan... maar dan bij zoveel mogelijk verschillende vrouwen. Jeroen Pauw is daarin alvast opgenomen. Onlangs onthulde hij zo trots als een achternaam... dat hij op 200 geschoorde vrouwen zit. Deze fucking kanon krijgt de naam kanon van de kanonnen. Als het tv-programma dat erover gemaakt gaat worden, dat komt er ook en krijgt als titel Boem Boem Boem you right down. Right off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. How how how how. Mm-hmm. Mm-hmm. mm-hmm. I love to see you strut up and down the floor talking to me. That baby talk. I like it like that. that you love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out. Right off of my feet. Whoa, whoa, whoa. John Lee Hooker in zijn jonge jaren en boem, boem, boom En daarvoor hoorde je het leukste uit Spekers met Koppen met achterin. Volgens de columns van uh, Martijn Koning en Wim Daniels. Dat was het Spekers met Koppen cabaret. En er was ook nog het optreden, het live optreden van Kajak... van afgelopen zaterdag in Spekers met Koppen. En het gezelschap speelde Ruthless Queen. Dit wordt weer zo'n De Wereld Draait Door recording... Je gaat luisteren naar Stevie en tot aan het nieuws met een Bob Dylan compositie. They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. It was then he felt alone. I wish that he'd gone straight. Twists of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember well. And they stopped into a strange motel with a neon burning bright. He felt the heat of the night, and it hit him like a freight train. just a fade. A saxophone someplace far off played as she was walking on by the arcade, and a light buzzed through a beat up shade where he was waking up. She dropped the coin into a cup of a blind man. a the ticking of the clocks as he walks along with a parrot that talks and he hunts her down. it's a sin to know and to feel too much within.